Zij zeggen dat Ahmadinejad van Libanon een Iraanse satellietstaat wil maken. Ook Amerika is bezorgd over het bezoek. Ahmadinejad bezoekt onder meer dorpen langs de grens met Israël. Het weer bewolkt en nevelig en plaatselijk mist. Verder veel bewolking. Het wordt een graad of 14.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 That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception. back to nothingness like a week in the desert. And I know I cause me pain if we were to end it.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 Hij was voor de KVP staatssecretaris van Volkshuisvesting in de kabinetten Biesheuvel 1 en 2 van 1971 tot 1973. Hij hield zich vooral bezig met stadsvernieuwing. Daarvoor was hij jarenlang gemeenteraadslid en wethouder in Kerkrade. Na zijn Haagse periode ging Buk terug naar de Limburgse politiek en was hij 13 jaar gedeputeerde van de provincie. Hij was de vader van oud-Eerste Kamervoorzitter Yvonne Timmerman-Buk. Werner Buk was 85. Chipmachinemaker ASML heeft een netto winst in het derde kwartaal zien stijgen tot 269 miljoen euro. Dat is 12% meer dan in het tweede kwartaal. Het bedrijf gaat er nog steeds vanuit dat de recordomzet uit 2007 met zeker 10% wordt overtroffen. ASML verwacht veel van de nieuwe generatie EUV-machines, die kleinere, snellere en goedkopere chips maken. De eerste EUV-machine ter waarde van 65 miljoen euro werd vorige week verkocht. Gisteren maakte Intel, een van de grote klanten van ASML, een recordomzet bekend. De doorgebroken dam waardoor vorige week drie dorpen in Hongarije overstroomden... was mogelijk al langer aan het lekken. Een luchtfoto van een paar maanden geleden laat zien dat er toen al scheuren zaten in de damwand. Vandaag wordt gekeken of de directeur van de aluinaardefabriek nog langer wordt vastgehouden. Hij wordt beschuldigd van nalatigheid omdat hij zou hebben geweten dat de gifopslag aan het lekken was, maar niks deed. De Hongaarse overheid heeft tijdelijk het management van de fabriek overgenomen... om ervoor te zorgen dat de werknemers hun baan kunnen houden. De Iraanse president...